Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Binnen en vuurwerk en er werden etalages en winkels vernield. Agenten gebruikten traangas in een poging de orde te herstellen, maar het protest ging door. Duizenden, voornamelijk jonge mensen, liepen mee in de betoging. De politie was met 1800 man aanwezig. Er zijn al een tijd ongeregeldheden in de Duitse hoofdstad na de ontruiming van een kraakpand twee weken geleden. Het Iraakse leger heeft een belangrijke luchtmachtbasis bij Mosul heroverd op islamitische staat. Premier Abadi noemt het een belangrijke stap naar de bevrijding van Mosul. De basis viel twee jaar geleden in handen van IS... toen de terreurgroep in enkele maanden tijd grote delen van Irak en Syrië veroverde. Bij de herovering zouden 38 IS-strijders om het leven zijn gekomen. Nederlandse vissers gaan actie voeren tegen strengere regels van de Europese Unie. Het wordt hen in 2019 verboden de bijvangst overboord te gooien. De EU wil dat de sector nu al maatregelen neemt om de bijvangst te beperken. Maar de vissers zeggen dat ze dat al hebben gedaan en dat nieuwe regels niet nodig zijn. Die zouden vooral leiden tot voedselvernietiging en schepen vol onverkoopbare vis. In Zandam is dinsdagavond een man ontvoerd. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. Onbekenden dwongen de man van 36 met geweld in een auto te stappen toen hij zijn bedrijf verliet. Een dag later meldde zijn vriendin dat haar partner vermist werd. Op bewakingsbeelden van het bedrijf is te zien hoe de man in een witte Audi A4 werd geduwd. Volgens de politie waren er zeker drie mensen betrokken bij de ontvoering.